van met het NRS Journaal. Marokko heeft de ambassadeur uit Nederland teruggeroepen voor overleg. De Marokkaanse autoriteiten zijn ontstemd... omdat Nederland de oud-parlementariër Said Chaou nog niet heeft uitgeleverd. Die wordt internationaal gezocht wegens drugshandel. Marokko verdenkt hem er ook van financiële steun te geven... aan de betogers in het Rifgebied in Noord-Marokko. Chaou is voorstander van onafhankelijkheid voor het Rifgebied. De Marokkaan woonde in Roosendaal toen hij twee jaar geleden vanwege een drukzaak werd opgepakt. Het is onduidelijk of hij weer vrij is. Volgens Rabat heeft contact met minister Koenders niets opgeleverd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten de Marokkaanse verklaring onbegrijpelijk en onnodig te vinden. Guerrilla-beweging ELN heeft spoorloosjournalist Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Vollender ontvoerd omdat ze dachten dat ze CIA-agenten waren. Dat zei Bolt op een persconferentie in de stad Cucuta, waar ze na hun vrijlating heen waren gebracht. De twee werden de afgelopen, weken vastgehouden, afgelopen week vastgehouden in de jungle van Colombia en vreesden voor hun leven. Inmiddels hebben ze Cucuta verlaten en zijn ze op weg naar Bogota. Van daaruit vliegen ze terug naar Nederland. Het Britse parlement is getroffen door een cyberaanval. Hackers probeerden toegang te krijgen tot e-mailaccounts van parlementsleden. De internetcriminelen hadden het voorzien op e-mailaccounts met zwakke wachtwoorden. Het is niet duidelijk of ze toegang hebben gekregen tot de mails. Britse politici hebben nu geen toegang meer tot hun e-mail buiten het parlementsgebouw. Bij motorrun voor kinderen in Roermond is een 57-jarige man omgekomen. De man reed op een motor om de kinderen te begeleiden, schrijft Omroep 1 Limburg. Rond half drie raakte de man uit Maasbracht uit balans na een manoeuvre. Hij viel en schoof na de val door en kwam tegen een paal terecht. Hij was zelf een van de organisatoren van het evenement voor kinderen met een beperking. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Het weer, vannacht trekt de regen verder zuidwaarts.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 And now you. is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They just strut. What the fuck? They just strut. What the fuck? Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck.